Vijf uur door Almegens met het NOS-journaal. Voorstanders van de nieuwe Egyptische grondwet lijken bij het referendum daarover een monsterzege te hebben gehaald. Officiële cijfers ontbreken nog, maar regeringsfunctionarissen zeggen dat mogelijk 95% van de kiezers voor heeft gestemd. De afgelopen dagen konden zo'n 53 miljoen Egyptenaren zich uitspreken over de nieuwe grondwet. Meer dan de helft zou dat ook hebben gedaan. De officiële uitslag komt waarschijnlijk morgen. In de nieuwe grondwet wordt de macht van het leger versterkt... en ook worden partijen die een religieuze grondslag hebben... zoals de moslimbroederschap van ex-president Morsi, verboden. Het referendum maakt vermoedelijk de weg vrij voor legerleider Sisi... om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. De criminaliteit in Nederland is het afgelopen jaar verder afgenomen. Dat zei korpschef Bouwman van de Nationale Politie... in het tv-programma Knevel en Van den Brink. Volgens Bouwman waren er vorig jaar 5% minder inbraken dan in 2012. Het aantal overvallen daalde met 18 procent. Volgens de korpschef is het aantal berovingen in een paar jaar tijd bijna gehalveerd. De cijfers passen in een trend die al een paar jaar aan de gang is. Bouwman stelt dat de komst van de nationale politie heeft bijgedragen aan het verminderen van de criminaliteit. Duizenden mensen steunen de actie van homobelangenvereniging COC... tegen de Nederlandse afvaardiging voor de Olympische Winterspelen. Intussen hebben ruim 3700 mensen op internet de petitie getekend. Het COC vindt dat de delegatie voor Sochi veel te zwaar is... en roept politici op om koning Willem-Alexander en premier Rutte niet naar Rusland te sturen. De situatie van homo's, lesbiennes, bi- en transseksuelen in Rusland verslechtert met de dag. En het is belangrijk dat de Nederlandse regering daarover haar afkeuring laat blijken, zegt het COC. Het weer, veel bewolking en regen, soms even droog. Temperatuur ligt rond de 5 graden. Ook later vandaag periode met regen of motregen bij 7 tot 10 graden.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 Todd Rundgren, die dat maakte voor zijn fantastische dubbel LP Something Anything... 1972. Het blijft een eh, mooi document, dat Something Anything van Todd Rundgren. Goedemorgen allemaal, dit wordt het laatste uur voor deze donderdagochtend. De nacht klinkt anders bij de VARA. En over ruim uur wordt je hier weer bij gepraat over de actualiteit, de jongste actualiteit. En het Radio Maar zover zijn we nog niet tot die tijd nog even aandacht voor eh, de muziek... die op een of andere manier in de actualiteit staat. Zoals bijvoorbeeld eh, de jongens van De Dijk. De Dijk, inderdaad, die gaan eh, binnenkort... over een week zal dat zijn, een theatertour door het land doen. Maar eerst zijn ze vanavond nog in Leiden... Mm, met een bijzonder gezelschap, namelijk Sinfonietta Amsterdam... Dekers en Strijkers... Dan kan je gaan kijken naar eh, de dijk met een eh, symfonische achtergrond. Maar dit is de dijk uit het begin van de jaren 90. De historische opname uit het VARA-archief, uit het Denk- en Henk-archief. mannen vanavond is in een uitverkochte stadsgehoorzaal in Leiden... met Amsterdam Sinfonietta onder de noemer Dekers en Strekers. En je hoorde de Huub en de zijne hier met het liedje allemaal Vast. Een opname uit het Varen Archief. Het werd gemaakt tijdens een optreden bij Denk aan Henk, begin jaren 90. I got my eyes on you. everything that I see. I want your high love and emotion. get over you. You left your mark on me. I won't show high love and emotion endlessly. Cause you're a good girl and you know it. You act so different around me. Cause you're a good girl and you know it. I know exactly who you could be. Just hold on, we're going home just hold on, we're going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, we're going home. Oh, oh, oh, oh. I got my eyes on you. You're everything that I see. I want your high love and emotion endlessly. I can't get exactly who you could be. So just hold on, we're going home. Just hold on, we're going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, we're going, going titel van een eh, nieuw album van Bruce Springsteen. En daarvan draaide ik het nummer Hunter of Invisible Games. En dat werd gaan door een top 40 succes van dit moment. Drake Holtz on We're Going Home. Er komt binnenkort een nieuw album uit van eh, Johnny Cash. Want wat is gebleken bij eh, opruimwerkzaamheden in, <laughs> in zijn huis... toen kwamen ineens oude tapes tevoorschijn waarvan men het bestaan vergeten was. En die eh, oude tapes worden binnenkort opnieuw uitgebracht. Maar zijn dochter, Roseanne, heeft ook net een nieuw album uitgebracht. The River and the Threat. Mooie nummers staan erop, onder andere Etta's Tune. What's the temperature, darling? A hundred or more. The horse is falling. it's wilting by the door. But you pour your strongest coffee, and I'll take the battered wheel. We'll drive straight down the river road, spread a blanket on the hill. What's the temperature, darling? Now don't stare into was nothing we could change or fix. It was never gonna last. Now don't stare into those photos, don't analyze my eyes. We're just a mile or two from Memphis and the rhythm of our lives. There's nothing left to say. when the phone at the house. temperature, Ah, dat is toch mooi gezongen. Roseanne Cash, de dochter dus van mijn nieuw album The River and the Thread. En dit is een van de songs die daarop staat. Roseanne Cash hoorde je met uh, eh, Attas Tune. Vandaag is het 16 januari en vandaag is het ook precies 77 jaar geleden... dat in Den Haag Jacoba Hollestelle werd geboren. Jacoba Hollestelle. We kennen haar onder een andere naam, Connie van der Bos. Zon maar door jij op meer krediet in hoog. Ik glinster als een kerstboom, want elke diamant is bedoeld als geldbelegging. En ik ben je onderpand. Dit paleis met gouden muur voert ons naar een status die tot meer en meer verplicht. Want je leven is een checkboek en een heel lang beursbericht. En je luncht met directeuren en met Joost mag weten wie. En de keren dat ik mee mag en je dan tenminste zie. Dan ben ik net een kerstboom, want elke diamant is bedoeld als geldbelegging. En ik ben je onderbouwd. Dit paleis met gouden nu. de voor alle buren, maar de koning is nooit thuis. Ik hoor je zo vaak zeggen, die en die zijn nu failliet. Dat zou ik ook graag willen, maar dat kan nu eenmaal niet. En natuurlijk zijn we ook op huwelijksvoorwaarden getrouwd. Want je bent uitgerekend en bij jou gaat nooit iets fout. Het zal dus weinig helpen elke diamant is bedoeld als geldbelegging en ik beleef je onder Dit paleis met gouden met Gouden Muren, Connie van der Bos, 1965. En de productie van Peter Koelewijn, Connie van der Bos... die vandaag precies 77 jaar geleden in Den Haag werd geboren. 12 jaar geleden. Het was 7 eh, april 2002. Toen overleed de chanson van het Nederlandse lied. De zangeres van het Nederlandse chanson, zo moet ik het zeggen. In de jaren zeventig toen uh, maakten ze een, uh, eh, ineens zo'n comeback verscheen in de hitparades. Onder andere met uh, eh, Shaki van de Hoek, Roosje maar Roosje. En zo maakten ze ook een aantal eh, Nederlandstalige bewerkingen... of zong ze Nederlandstalige bewerkingen van uh, Franse liederen, chansons. En daarvoor laat ik je nu het origineel horen. Daarna hoor je Stroma en vervolgens Alice Donna... Met iets dat je ook wel kent in de Nederlandse taal. Maar ik laat je eerst de Noorderzon scheen horen... waarvan de vertaling, een Nederlandse vertaling ooit gemaakt werd door Kees van Koten. De Noorderzon scheen heeft in zijn oorspronkelijke bewerking de titel Ce lundi la. En dan is het een liedje gezongen door Michel Delpech... Quand il est descendu pour acheter des cigarettes, Jean-Pierre savait déjà qu'il ne reviendrait plus jamais. Il a pensé encore à toute sa vie avec Michel. Et puis il a tourné enfin le coin de la rue. Michel aurait voulu le voir grandir dans l'entreprise, mais lui ne se voyait pas finir ses jours au marketing, avec dans son café les cours de la livre sterling. Les enfants qui lui ressembleraient de plus en plus. Voilà pourquoi ce lundi-là, il s'en allait. Voilà pourquoi ce lundi-là, il s'en allait. Il savait qu'à 8 heures, la table serait mise à côté de son assiette, il y aurait ses tranquillisants. S'il fallait toutes ces saloperies pour arriver à s'endormir, ce n'était pas la peine d'avoir 30 ans. Et puis il verrait bien ce qu'il allait devenir, mais il n'en pouvait plus de vivre déjà comme un vieux. Le but de sa vie n'était pas d'avoir un jour un compte en Suisse, ce n'était pas l'argent il lui manquait pour être heureux. Voilà pourquoi ce lundi-là, il s'en allait. Voilà pourquoi ce lundi-là, il s'en allait. Il revoyait encore la brasserie des trois dauphins, où ses amis l'attendraient demain à deux heures. La crise entraînerait encore des conversations sans fin. Mais demain à deux heures, il serait loin. Il revoyait aussi la chez amoureuse celle qui lui téléphonait trois fois par jour à son travail. C'était la vraie complicité, la vie n'était jamais sérieuse. Une de ces périodes heureuses qui ne se retrouvent pas. Voilà pour ce lundi-là. Il s'en allait. Voilà pourquoi ce lundi-là. Il s'en allait. Les effluves de Rome dans ta voix tête, tu me fais danser du bout des doigts, comme tes cigarettes, immobile comme à ton habitude, mais es-tu devenue muette ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus Tu ne m'aimes plus ou quoi Après tant d'années, une de perdue, c'est ça c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, Souviens-toi de la première fois où nos regards s'étaient croisés, même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi, ah, mais pourquoi moi Alors que les autres te trouvaient bien trop laide, peut-être que moi je suis trop bête, mais je sais t'écouter. Une de perdue, c'est ça. Je te retrouverai, c'est sûr, c'est sûr. Chapeau pour la route à pied. Nuet et qui Diva au pied nu restera. Et à Césaria. Et à la mort aussi. Aux brigades, tu en brigade. À des millions de soldats dans ta patrie. Donc garde à Césaria, tu nous as tous quand même bien nus. À hein. Tout le monde tu croyait disparu. Mais tu es revenu. Césaria, quelle belle leçon d'humilité Malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité. Tu ne m'aimes plus ou quoi Après tant d'années. Une de perdue, c'est ça. Je te retrouverai, c'est sûr. crier encore. Comme un païen, un pauvre diable, qui prenait Satan pour un bleu. Je rends mon âme la tête basse, la mort me tire par les cheveux. Vivre, vivre, même sans soleil, même sans été c'est ma dernière volonté. Dites-moi que le bon Dieu existe, qu'il a une barbe et des mains, que Saint-Pierre est le brave type qu'on m'a décrit dans les bouquins. Dites-moi que les anges ont des ailes, dites-moi que les poules ont des dents, que je jouerai du violoncelle là où dans mon costume blanc. Vivre, vivre, même sans maison, même sans souliers. Vivre, vivre, c'est ma dernière volonté. J'avais le blasphème facile. Et j'entends d'ici les copains crier au train l'imbécile, elle meurt comme un vulgaire chrétien. qui m'excuse si je suis lâche. Je veux bien rire autant qu'on veut, mais, mais quand on se trouve à ma place, on prend quand même un coup de vieux. Et vivre, vivre, même bancal, même à moitié. Vivre c'est ma dernière volonté. Je vois de la lumière noire, c'est ce qu'a dit Victor Hugo. Moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit d'à propos. Non, je n'ai vraiment plus la force faire un dernier jeu de mots. Je sors par la petite porte, j'ai le trouillomètre à zéro. Vivre, vivre. Quand faut y aller, faut y aller. Vivre, vivre. Parce que ça vient, la charité. dan kan je afvragen, wat is nou de originele versie? Die van uh, Serge Reggiani of die van Alice Donna? Want beide hebben het origineel geschreven van eh, Laat Me... dat wij kennen van Ramses Shaffi, La Ma Dernière Volonté. Je hoort hier in ieder geval eh, de vrouwelijke versie, dat sowieso, Alice Donna. Dat werd afgaan door eh, Stroma. Ja, een track van zijn meest recente album. Eh, en dat nummer dat heette AB Cesaria. En Stroma is dan uh, degene die ook op Pinkpop staat. En op Rock Werchter. Pinkpop is wel bijzonder, want ik geloof dat het voor het eerst sinds lange tijd is... dat er weer een artiest staat met Frans repertoire op een van de bühnes. Stroma dus. En dat werd weer voorafgegaan door Michel Delpech met het origineel van De Noorderzonscheen. scheen... Saint-Lundi-La. Straks na zes uur hier op deze zender het Radio 1 Journaal... Frederik de Jong en Marcel Oosten met in het Radio 1 Journaal... Eh, uitgebreid aandacht voor eh, de problemen rondom de gaswinning in Groningen. En hoe we de problemen gaan aanpassen, dat is allemaal tussen 6 en 9 uur in het Radio 1 Journaal. En uiteraard nog veel meer andere onderwerpen in dat Radio 1 Journaal. Zie je niet samen voor een vrouw en een man? En de man zei nee, wat is het dan? En de vrouw zei toen, zie je dan niet hoe je me de keel uithangt Piet? En toen was het gebeurd, en toen was de boot aan En toen zijn ze maar uit elkaar gegaan Ik zie er iets in, dacht een man van een vrouw en een man zei toen, ik hou van jou. En de vrouw dacht, oh jee, en viel voor de bijl. Maar het eind van het liedje had niet zoveel stijl. De wekker liep af, de morgen brak aan. En toen was hij al stiekem vandoor gegaan. De ene wil een ander, maar die ander wil die ene niet. De ander wil een ander en die een heeft verdriet. Zo ging het en zo gaat het en zo gaat het altijd aan. En zo gaat het altijd uit en zo zal het altijd gaan. Hij is hoogst interessant, dacht een vrouw van een man, want hij zwijgt zo mystiek, daar hou ik van. Maar na een tijd toen zei hij eens wat en toen bleek dat hij niks te zeggen had. Weer nul op rekest, zij ging weer op pad, op zoek naar een man met meer woorden schat. Ach, eindelijk dan, dacht een man van een vrouw, deze blijft mij eeuwig trouw. Ze leek zo solide met hoeden met vos, maar na een tijd barst hij beest en haar los. Ze scharde hier en ze scharrelde daar, ook deze twee bleven niet bij elkaar. De ene wil een ander, maar die andere wil die ene niet. De ander wil een ander en die ene heeft verdriet. Zo ging het en zo gaat zo gaat het altijd aan. Zo gaat het altijd uit, zo zal het altijd gaan. Zij kusten elkaar, een man en een vrouw en de man zei, Ans, ik hou van jou. Maar zei te Els. De vergissing was groot en Els was heel boos en de liefde was dood. Bij onweer een bliksem en wenende maan is hij toen maar naar Ans gegaan. Zij minderen elkaar, een man en een vrouw. En de vrouw zei, schatje, wat doe je nou? En de man zei, lieverd, ik doe niets. Precies, zei de vrouw en reed weg op de fiets. De liefde doet pijn, de liefde slaat honden, Maar de liefde is fijn en het is geen zonde. Kijk, de ene wil een ander. En de ene, en een andere, En die ene, oh, eh, gosje, gosje, gosje, De nacht klinkt anders met Roel Koeners. is. Iets verder als hoor ik nou zien, Hier maar door. nou zie ik pas. Zie mezelf, niks in de gaten. Ik drink koffie en ben alleen. Ik was toen alleen en later. En ik word, als dit nou zie, ik zag u was nou hoor ik naar keer, Ik had de dag een tijd verstreek. Ik zei de boer, ik ga je moed. In een vuurwater je broeken. tocht. En voor je kroon een vaste brieven stond. helemaal naar mij. Elke de zat ik toch. Even hier, maar te verbergen. Ik was jong, nog lang niet klonk. Ik zag hem en ik zag hem. Ware week hoor ik naar hier. Ik op de dag, het niet verstreken. Zedenbroer, ik ga je moest in dat veel je broeken komt. En gooi je grond vaas vaste brieven stond. Ik schaak een boer terug in mijn tien. Hij geen idee van hoe het verder ging. Ik zie mezelf en hoe het is voor B. En Rowan die heeft de agenda weer gepakt en de theatertour weer hervat. En zo zijn ze bijvoorbeeld morgenavond, en dan heb ik het dus over eh, vrijdag, vrijdagavond en zaterdagavond te zien in Eindhoven. Twee voorstellingen dus achter elkaar in het Parktheater Rowenherzen. Onder leiding van uh, Jacques Poels, maar op de accordeon hoorde je Trein van Enkelvoort. En die is vandaag jarig. 44 jaar wordt de accordeonist van Romanerse. Dit weekend een heleboel muziek in eh, Groningen. Van de afgelopen avond en vanavond en morgenavond... dan is er Eurosonic, eh, een heleboel internationale bands... zullen de binnenstad van Groningen bevolken. En zaterdagavond dan is het grootfeest in de Oosterpoort. Dan wel optreden van Nationale Band. En een speciale show is er dan. Een hommage aan Boudewijn de Groot. Door artiesten van nu. Onder andere The Kick zal daar een liedje van Boudewijn de Groot gaan zingen. Geen feest waar ik nooit ben geweest. Maar een kop vol met zorgen dat ik alles had, maar ik had het mis. Alles wat ik eigenlijk wil, is een huis met een tuintje. En zonder al te veel gezeur, gelukkig zijn. Maar alles wat ik doe, dat is gebeurd met de liefde. Ik wend om me in eenzaamheid. Ja, alles wat ik doe, dat is flirten met de liefde. Kon ik maar voor even bij een meisje zijn voor altijd. Ik ga door de hele nacht in een bar of een disco. Ik heb het glas tot ik verdrink voor altijd. En deze opname die komt uit eigen huis, zelfs uit deze studio, de Radio 1 studio. Want deze opname werd gemaakt tijdens de Radio 1 sportzomer van eh, augustus. Eh, zo'n anderhalf jaar geleden alweer. En eh, de Kik, die uh, zorgen voor een liedje dat ze gaan zingen. Dat wordt dan een hommage aan Boudewijn de Groot. En dat vindt allemaal plaats eh, zaterdagavond in de Oosterpoort in Groningen... in het kader van Noorderslag. Een van die andere artiesten die ook een bijdrage gaat leveren... aan die hommage van Boudewijn de Groot, dat is Roosbeef. Een lied voor een hart, Roos Reberg, oftewel Roosbeef, die je hier hoorde. In een compositie die ze samen maakte met de Vlaamse auteur Elvis Peters. En deze opname die werd gemaakt door de VRT in het kader van het project Schrijver zoekt zanger. Waarbij een popartiest naast een eh, literair schrijver is eh, gezet. En die moesten samen wat eh, moois maken. En Roosbeef die eh, schreef dit niet dan onder de titel Niet voor een hart... samen met die Alvis Peters. En hierin werd Roos Rebergen bijgestaan door de producer Strijrofam. Zodoende dus dat je hebt kunnen luisteren naar dit lied voor een hart. Blijf nog even bij eh, een Vlaamse artiest, namelijk Bent van Looy. Dat is zijn naam. Hij is een van de vele buitenlanders die deze week, of liever gezegd dit weekend Groningen bevolkt in het kader van Eurosonic. En vorig jaar had hij in België een hit met dit nummer. I am but a shadow of a man. I live by the grace of your lamp. I slide over your pillow. By sunrise I'll be gone. Maybe on your way to work I'm there Some nights I live under the stairs. If someone leaves the lights on in the downstairs hall, don't try to chase me. You will never understand. Don't try to change me. What I am is what I am. Shadow of a Man met zanger Bent van Looy, de frontman van de groep Das Pop. Die dan een eh, solo-uitstapje heeft gemaakt. En morgenavond dat treedt hij op in Groningen tijdens het Eurosonic Festival in de Jan der A-kerk. Vanaf, kwart vanaf tien uur. Optreden duurt eh, drie kwartier tot kwart voor elf. Bent van Looy dus. En zaterdagavond is er dan Noorderslag. Daarvan wordt uitgebreid eh, verslag gedaan op Radio 3 natuurlijk. Maar ook op de televisie. Nederland 3 is erbij. Met presentatrice Annegien Steenhuizen. Ja, <laughs> die ken je van het journaal. En hier dan als eh, presentatie van de opprogramma. Mooi andere tv-tip. Morgenavond als je een leuke film wil zien, een mooie film... dan kan ik je Canvas Belgische Canvas adviseren. Tien minuten over half negen de lachs van trierfilm, de science fictiefilm Melancholia. Met onder andere Charlotte Gainsbourg en Kirsten Dunst in de hoofdrol. Dit was de Nacht de anders. Volgende week dan zeg je hier Paul van en Hubert Mol. En ik ben er over twee weken weer. Mijn naam is Groen Koenens. Mooie dag verder.